Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Indonesische bergingsteams hebben in de Javazee een vijfde object gevonden... dat vermoedelijk onderdeel was van het neergestorte vliegtuig van Air Asia. Als het weer beter is, gaan duikers het onderdeel beter bekijken. In totaal zijn 31 lichamen geborgen. Aan boord van de Airbus waren 162 mensen. Precies een week geleden stortte het toestel neer... op een vlucht van Surabaya naar Singapore. In het zuiden van Australië hebben natuurbranden ruim 30 huizen verwoest. Tot nu toe raakten 22 mensen gewond, vooral brandweerlieden. De tientallen branden woeden al dagenlang en zijn moeilijk te blussen vanwege de harde wind en hoge temperaturen. De mensensmokkelaars die honderden vluchtelingen hebben getransporteerd met het schip Ezadin hebben daar mogelijk 1 tot 2,5 miljoen euro mee verdiend. De bijna 360 voornamelijk Syrische vluchtelingen aan boord... vertelden de Italiaanse autoriteiten dat ze duizenden euro's per persoon hadden betaald voor de overtocht. Het schip dreef stuurloos op de Middellandse Zee en werd naar een Italiaanse haven gesleept. Moskeebesturen hebben maatregelen genomen om hun gebedshuizen te beschermen. Die maatregelen lopen uiteen van camerabewaking tot burgerwachten. Aanleiding zijn de recente aanslagen met brandbommen tegen moskeegebouwen in Zweden en oproepen op Facebook om dat ook in Nederland te doen. Bonaire heeft urenlang zonder stroom gezeten. De storing begon gisteren in de eerste uren van de nacht... en pas zes uur later kon het netwerk op Bonaire weer worden opgestart. Aan het einde van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. De energieleverancier houdt rekening met sabotage... omdat er een stroomkabel was vernield.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 van harte welkom bij deze eerste aflevering van Crossroads in het nieuwe jaar. Ik wens iedereen een gelukkig, gezond en muzikaal 2015 toe. Aan het laatste probeer ik elke week weer een bijdrage te leveren. De meeste collega's blikken terug. Doe ik ook, maar kijk daarbij ook vooruit. Het is ditmaal een wat eigenzinnige terug- en vooruitblik met muziek waar ik grotendeels een binding mee heb of heb gehad. Dit vanwege optredens in Europa. Johnny Reed van Schotse afkomst komt voor de tweede maal naar Zwitserland en wel op 13 en 14 maart. Ik opende met het zeer toepasselijke Let's Have a Party. Ja toch, want ik wil het jaar graag feestelijk beginnen. Vervolgens vraagt Johnny Reed om een dansje, Dance With Me. En hij is op zoek naar een dame zoals jij, a woman like you. Johnny Reed kan kortweg omschreven worden als een klasbak. I can see in your eyes. You've had Let's lock the doors and pull down the shades. Turn some music on, pour a glass of sweet red wine. Let the candles burn. Put your hands. inside disappear. Baby, we are info at crossroadsmusic.nl Have I told you? Have I showed worden gevormd door de act van de maand, songs uit eigen land en de original. De meeste songs komen vandaag uit Canada. Crossroads, Kees de Haan. South Mountain kan langzamerhand wel als huisband omschreven worden in vele Europese zalen. Het maakt hen niet uit of ze voor 30 of 3000 mensen staan. Het enthousiasme spat eraf en je kunt je nauwelijks een betere liveband voorstellen. Crying My Heart Over You. 心伤。 jammer dat we weinig of niets meer horen van Anita Paris. Zij was voor mij de gedoodverfde opvolgster van Patsy Cline. Luister naar Touch My Heart en waarschijnlijk ben je het vervolgens volledig met me eens. Touch my heart, feel the hurt.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 I read a note my grandma wrote back in 1923. Grandpa kept it in his coat and he showed it once to me. He said, Boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma numb, but I loved your grandma so. We had this crazy plan to meet and run away together, get married in the first town instead I found this letter And this is what it said If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you when my chores are through I don't know not gonna let you down. Darling, wait and see. And between now and then, till I see you again, I'll be loving you. Love passed away in the doorway of a church where me and Grandpa stopped to pray. I know I'd never seen him cry in all my If you get there before I do, don't give up on me. I'll meet you when my chores are through. I don't know how long I'll be, but I'm not gonna let you down. Darling, wait and see. And between now and then, till I see you again. Cindy Church is een zangeres waarvan ik op het moment dat ik ze hoorde meteen diep onder de indruk was. Ik kan het moment me nog zo voor de geest halen. Het was in 1991 in Edmonton tijdens de Country Music Week, waar ze aan de zijde van het Great Western Orchestra het prachtige Ride On vertolkte. het origineel van Seven Spanish Angels roep ik de hulp van Ray Charles en Willie Nelson in. Woorden schieten tekort, een magistrale song. Straks de cover van deze song. Fresh New Country. brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the bells stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying. Seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels at the the smoke cleared There was thunder from the throne And seven Spanish angels Took another angel home All right, y'all, help me now There were seven Spanish angels Caro's Country Time was een programma waar regelmatig live acts op het podium stonden. Zowel binnen als buiten Hilversum. Ik neem je mee naar Barneveld en Os, waar de Canadese formatie The Family Brown te gast was. Steve Petico maakte toen deel uit van deze formatie. Repeat After Me. Every morning I go out of my way to walk say Excuse me miss, are you busy tonight? But every time I walk right on by And all day long I fantasize Of having powers to hypnotize And look into her I say? Excuse me, sir, are you free tonight? But I stare at my work as he passes by.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 blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Zoals iedereen ongetwijfeld weet begon Ilse de Lange als zangeres van Cash on Delivery. Het door Ad te geschreven No More You was in goede handen bij Ilse. Cash on Delivery werd voorafgegaan door de Moonlight Riders. Zij zijn te gast met Endless Road. Waarna Cash on Delivery besluit met Go On. Addicted to the rhythm that makes my wheels turn. Rogers on the radio singing King of the Road. No one to bark me while I'm driving my load. Cause I've got Crossroads. bijzondere herinneringen heb ik aan de optredens van Dobie Gray in Lee Towers Gala of the Year. Via de platenmaatschappij kon ik Dobie en Lee met elkaar in contact brengen. Vervolgens kwamen er enkele albums van Dobie Gray uit in ons land die helaas onopgemerkt bleven. Tell me what you see. Do you understand how much your love has done for me? Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love? from where I swept my heart away. You held me close beside you and helped me find my way. Honestly, you are still the one for me, and my heart is gone. Dat was Dobie Gray met het fraaie From Where I Stand. De Good Brothers liep ik in 1987 in Vancouver tegen het lijf. Een jaar eerder had ik ze live zien optreden en was totaal niet onder indruk. Gelukkig kwam er snel verandering in. In die periode werden ze zeven jaren prij tot groep van het jaar gekozen in Canada. Inmiddels zijn ze 36 maal in Europa geweest. Tarnished Band of Gold is één van hun successen. Larry Mercy met Full Speed Ahead. care at all. I pulled off to a siding and slowed down. fail, I'm gonna ride the rail as far as I can see. Full speed ahead, there's no holding back. My heart's like a runaway train on a one-way track. I read the sign to your main line with every word you said. I won't stop until I drop. Full speed ahead. een afscheid is bijna niet mogelijk. I'll be seeing you around. De Good Brothers sluiten er altijd hun optredens mee af... en ik doe precies hetzelfde voor dit uur. Tot zometeen bij het tweede uur. last time I am back in town. All we have are memories until then. Just for now, we'll say goodbye. But I can hardly wait till I come back to see your smiling face again. It seems as though we've just begun to have good times with everyone. Now it's time for me to move along. But I'll be coming back this way. Tomorrow is another day. When you wake in the morning, I'll be gone. I'll be seeing you around the next time I am back in town. All we have are memories until then. Just for now, we'll say goodbye. But I can hardly wait till I come back see your smiling face again. The next time I come passing through, I'll be looking out for you. We'll share a drink or two, days gone by. But there's one thing I'm sure you know, just how much I hate to go and just how much I hate to say goodbye I'll be seeing you around.